uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Veel maatregelen tegen het coronavirus zullen waarschijnlijk nog maanden van kracht zijn. Dat leiden virologen van drie universiteiten in Nederland af... uit de statistieken van het RIVM. Een van hen zegt dat er op zijn vroegst pas in juni misschien weer wat ruimte komt. De beperkende maatregelen die de overheid heeft genomen... zullen langzaam afgebouwd moeten worden, afhankelijk van het besmettingsgevaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld het verbod op evenementen... waarschijnlijk pas als een van de laatste maatregelen wordt opgeheven. In Amerika zijn de afgelopen 24 uur 884 mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. Nog nooit waren dat er zoveel op één dag. In totaal zijn nu ruim 4700 mensen in de VS overleden... van wie 1900 slachtoffers uit de staat New York komen... Om de verspreiding van het virus tegen te gaan... overweegt president Trump om binnenlandse vluchten naar brandhaarden zoals New York te schrappen. Maar alle vluchten aan de grond houden vindt hij een stap te ver gaan. British Airways gaat naar verwachting 36.000 medewerkers schorsen, schrijft de BBC. Zo hoeft de luchtvaartmaatschappij ze tijdelijk geen salaris te betalen. De verwachting is dat niemand ontslagen wordt. Geschorste medewerkers zouden via een steunprogramma van de Britse overheid... 80% van hun salaris doorbetaald krijgen. Minister Koolmees noemt het een slecht signaal dat KLM de contracten van tijdelijk personeel niet gaat verlengen en uitzendkrachten wegstuurt vanwege de coronacrisis. De regering probeert met noodlijdende bedrijven met miljardensteun te helpen, met de bedoeling dat ook tijdelijk personeel zijn baan houdt. De minister zei dat hij hoopt en verwacht dat dit ook bij KLM gebeurt. Het bedrijf kan daarom vandaag een telefoontje verwachten van Koolmees.